5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Kamerleden van verschillende partijen zijn blij met het advies van de SER... om zo snel mogelijk te stoppen met het subsidiëren van biomassa... voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Biomassa is waardevol als grondstof voor de chemische industrie. Verbranden is zonde, blijkt uit het uitgelekte SER-advies. Oppositiepartijen GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat ermee gestopt wordt... Net als regeringspartijen VVD en D66. Belangenorganisaties als het Comité Schone Lucht... en de Landelijke Federatie tegen Biomassa-centrales... vinden het advies niet concreet genoeg. In Rotterdam is het einde van de slavernij herdacht. Er werd twee minuten stilte gehouden en er waren toespraken. Burgemeester Abu Taleb riep op om oprecht met elkaar over slavernij te blijven praten. De Britse krant The Guardian schrijft dat de Verenigde Staten... de beschikbare voorraad van virusremmer Remdesivir vrijwel hebben opgekocht. De hele productie van de komende maanden. Remdesivir is de eerste virusremmer... waarvan bewezen is dat hij werkt tegen COVID-19. Bij een explosie in een privékliniek in de Iraanse hoofdstad Teheran... zijn zeker 19 mensen omgekomen. Door de ontploffing ontstond een vuurzee. 20 mensen konden levend naar buiten worden gehaald. De oorzaak van de explosie was een gaslek, zeggen de autoriteiten in Teheran. En de Nederlandse cameraman Jasper Wolf is toegelaten tot de jury voor de Oscars. Hij is een van de ruim 800 nieuwe leden van de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt. En hij mag dit jaar meebeslissen over de winnaars van de prestigieuze filmprijzen. Wolf werkte onder meer mee aan de films Instinct en Niemand in de Stad en aan de serie Van God Los. Van de 800 nieuwe juryleden is dit keer bijna de helft vrouw en een derde niet-wit. Het weer, vannacht ongeveer 16 graden. Veel bewolking, vooral in de zuidelijke helft van het land periode met regen. En die houdt tot zeker in de namiddag aan.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 I guess you tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you.